Net Schut met het NOS Journaal. In Gaza is opgelucht gereageerd op het nieuws over het staakt het vuren. Volgens een verslaggever van Al Jazeera gingen Gazanen gisteravond juichend en in tranen de straat op. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas werd gisteren aan het begin van de avond aangekondigd door de premier van Qatar. Een van de afspraken is dat iedere dag 600 vrachtwagens met humanitaire hulp de Gazastrook binnen worden gelaten. Formeel is het bestand nog niet ingegaan. Het moet zondag van kracht worden. Vandaag stemt het Israëlische Veiligheidskabinet er nog over. Al wordt die stemming gezien als een formaliteit. Ondanks de aankondiging van het staakt het vuren... zijn er vannacht opnieuw Israëlische aanvallen in Gaza geweest. Er was onder meer een luchtaanval op een woonblok in het noorden van Gaza-stad. Daarbij zouden twaalf doden zijn gevallen. Rond de jaarwisseling is bij particulieren voor 16 miljoen euro aan schade ontstaan. Dat blijkt uit een schatting van het Verbond van Verzekeraars. Er werd afgelopen oud en nieuw meer schade gemeld aan auto's dan in vorige jaren. In gemeentes waar een vuurwerkverbod gold, werd minder schade aan huizen gemeld. De politie wil minder tijd kwijt zijn aan meldingen over verward gedrag aantal meldingen is het afgelopen jaar verder opgelopen tot bijna 150.000. Vaak gaat het om niet-acute situaties die agenten veel tijd kosten. De politie roept het kabinet daarom dringend op te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. De brandweer in Los Angeles krijgt langzaamaan meer controle over het vuur. De Eaton-brand, die ten noorden van de stad woedt, is inmiddels voor 45% onder controle.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 Daardoor moet de politie minder tijd kwijt zijn aan mensen met verward gedrag. Rond de jaarwisseling is bij particulieren voor 16 miljoen euro aan schade ontstaan. Blijkt uit een inschatting van het Verbond van Verzekeraars. Het weer. De dag begint grijs en plaatselijk kan er mist voorkomen.